Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog altijd grote bosbranden in Zuid-Europa. In Italië zijn door het vuur twee mensen omgekomen die probeerden hun olijfgaard te redden. Het is in Italië al dagen bloedheet, vertelt onze correspondent. Zeker in het zuiden van Italië is het dus heel warm. We hebben daar afgelopen weekend temperaturen gezien van tot 45 graden bijvoorbeeld op Sicilië. Dat is zelfs daar uitzonderlijk. En in die omstandigheden is het natuurlijk ontzettend moeilijk om te blussen. Want als je één brand geblust hebt, heeft de warme, hete wind al een nieuwe brandhaard doen ontstaan. En ook in Albanië, Turkije en Griekenland zijn door de hitte grote bosbranden. In de buurt van Athene moesten tientallen dorpen worden ontruimd. Eén man is overleden. Hij kreeg een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd. Vanaf zondag is Nederland voor Duitsland geen hoog risicogebied meer, heeft het Duitse RIVM besloten. Je hoeft je dan niet meer verplicht aan te melden als je naar Duitsland wil. En ook de verplichte quarantaine van 10 dagen voor mensen die niet gevaccineerd zijn is niet meer nodig. Wel moet je nog een negatieve test, vaccinatie of herstelbewijs laten zien. De politie in Den Haag heeft vorige maand een man opgepakt die zich had verstopt in een kliko. De man van 54 moest nog een gevangenisstraf van 4,5 jaar uitzitten voor diefstal met geweld. De man had zich al meerdere keren verstopt voor de politie. En publiek bij een Amerikaanse rodeo kreeg iets te veel waar voor hun geld. Een stier is daar het publiek ingesprongen. De stier zou eigenlijk door een hek de arena uit moeten lopen... maar draaide zich op het laatste moment ineens om naar de tribune are very, very angry tonight. De stier hing met zijn volle gewicht tegen een veiligheidskabel. Die brak, maar de stier ging wel weer terug de arena in. Niemand is gewond geraakt. Het weer nog. De meeste buien trekken weg vanavond. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen zon, wolken, maar ook buien en maximaal 21 graden.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 Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu, see it. amor que nasce em nós já é mine. Every day makes me feel alive. Every soft breath's next to none. Cause I feel it in my lungs. I will never let you go. If you always let me know, I'll be the one. taken as you please. I'm just here wondering. turning If you wanna take it, I got that loving. So if you want it, take it. Come get your loving, come get your loving. Come, come, come, come. Your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body. Your body. get your loving. Come, We all keep it locked inside. I can take it, take it. You're always on my mind. Wanna taste it, taste it. It's not enough, not enough, not enough, babe. will your love and your touch and your body? your love and your touch and your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body, your body. You want it, your body, got it, your body. You want it. Every single night, every single night Close my eyes and all is on my mind All is on my mind, all is on my, all is on my mind All is on my mind every single night, every single night.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 Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders moeten maken dat ze wegkomen uit Afghanistan. Die oproep doet de Nederlandse ambassade daar. De Taliban krijgen steeds meer gebieden in Afghanistan onder controle. Daar wordt flink bij geschoten en er zijn aanslagen. De VN-veiligheidsraad maakt zich zorgen over de veiligheid in het land. En Afghanen in Nederland ook. Zij horen vreselijke verhalen van familieleden daar. Hij zegt, uh, Taliban eh, door to door eh, zoeken mensen.